Raad met het NOS Journaal. Aanhangers van de geestelijk leider Khamenei lijken een meerderheid te hebben behaald bij de Iraanse parlementsverkiezingen van gisteren. Dat blijkt uit de eerste resultaten die door Iraanse staatsmedia bekend zijn gemaakt. Vooraf was al duidelijk dat de conservatieven waarschijnlijk zouden winnen. Er wordt vooral uitgekeken naar het opkomstcijfer. Volgens persbureau Reuters ligt dat op 45 procent en dat zou historisch laag zijn. In aanloop naar de Iraanse verkiezingen werden veel hervormingsgezinde kandidaten afgewezen. Bij een carnavalsfeest in een café in Oudewater in de provincie Utrecht zijn rellen uitgebroken. Aan het begin van de avond werd er gevochten en richtten tientallen mensen vernielingen aan in de kroeg. Onder meer de ruiten sneuvelden. De politie greep in met wapenstokken en honden. Er waren flink wat agenten voor nodig. Er werden zelfs agenten uit Den Haag bijgehaald. Er zijn drie mensen opgepakt. De Woonbond is bezorgd over het aantal tijdelijke huurcontracten. Dat aantal groeit dankzij een wet uit 2016. Die moest het voor huizenbezitters aantrekkelijker maken om hun woning te verhuren... omdat ze niet meer automatisch aan een huurder vastzitten. Maar volgens een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen... zitten daardoor vooral jonge huurders in grote steden... vaker met contracten die steeds met maximaal twee jaar verlengd worden. Er zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld in de eredivisie. FC Groningen verloor thuis van VVV Venlo met 1-0... dankzij een laat doelpunt van Darfolu. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-1 van Fortuna Sittard. Het is de tiende Eredivisie-zegen onder trainer Dick Advocaat. Heerenveen speelde met 2-2 gelijk tegen ADO Den Haag... en FC Emmen bleef voor de negende keer ongeslagen in eigen huis... en versloeg Willem II met 4-2. In de tweede helft vielen drie doelpunten in drie minuten. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 6 graden. Morgen opnieuw grijs en erg nat. Vooral in de zuidelijke provincies dan ook veel wind.